Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag gaat ervan uit dat de Bosnisch-Servische generaal Mladic vandaag gewoon op zitting verschijnt. Mladic heeft zich niet officieel afgemeld. Gisteren liet de advocaat van Mladic in Belgrado weten dat de oud-generaal niet opkomt dagen omdat zijn advocatenploeg nog niet compleet is. Mladic heeft een advocaat toegewezen gekregen, maar daarmee gaat hij niet akkoord. In Thailand heeft de zus van de verdreven premier Thaksin na haar verkiezingsoverwinning een verzoenende toon aangeslagen. Dit is een overwinning voor het volk, zei Yingluck Shinawatra. Haar partij, ook de partij van haar broer, haalde een ruime meerderheid in het parlement. Toch streeft ze naar de vorming van een coalitie met andere partijen. Zij zelf zal dan de eerste vrouwelijke premier van Thailand worden. De advocaat van de directeur van Chemiepak noemt het intimiderend dat zijn cliënt is aangehouden, terwijl hij bijna vrijgelaten zou worden. De directeur werd gisteren voor de tweede keer gearresteerd. Hij zat vast voor onder meer illegale opslag van gevaarlijke stoffen. Voor hij op vrije voeten kon komen werd hij nogmaals gearresteerd, omdat hij vanwege roekeloos gedrag ook van opzettelijke brandstichting wordt verdacht. Turkije steunt de opstandelingen in Libië met 140 miljoen euro. De overgangsraad van de Libische opstandelingen wordt door Ankara als enige vertegenwoordiger van het land erkend. Dat heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken in Benghazi gezegd. Turkije en Libië zijn van oudsher belangrijke handelspartners. In een toeristisch gebied in Zuidwest-Frankrijk woedt een grote bosbrand. In de buurt van Bordeaux is 300 hectare bos al in vlammen opgegaan. Dat zijn zo'n 600 voetbalvelden. De bosbrand begon zaterdag vlakbij een grote camping in Lacano, waar ook veel Nederlanders komen. Toeristen die de camping door de brand niet konden bereiken, moesten overnachten in de feestzaal van het dorp. Het weer in het noordoosten veel bewolking, in de rest van het land zonnig. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.